in de kofferbak van zijn oude Mercedes. Die lag half in het kanaal. En de politie heeft nu in die auto DNA-sporen gevonden, mogelijk van de dader. En DNA komt echter niet voor in de databank van de politie. Die kreeg verder een aantal anonieme brieven. Wat daarin staat wil de politie niet zeggen... maar het onderzoeksteam roept de schrijvers op om zich te melden. Het aantal ongevallen op spoorwegovergangen is onacceptabel hoog... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daar te weinig aandacht voor. Elk jaar komen gemiddeld elf mensen om het leven op spoorwegovergangen. Volgens de onderzoeksraad is er in Nederland veel treinverkeer... en zijn er veel overgangen, een combinatie die niet goed samengaat. De onbeveiligde overwegen zijn met de huidige snelheid van treinen ontoelaatbaar... en moeten zo snel mogelijk worden beveiligd of opgeheven, vindt de raad. Bij de Amerikaanse ambassade in Peking is een explosie geweest. Volgens de Chinese politie probeerde een man van 26 uit het noorden van het land... een vuurwerkbom naar de ambassade te gooien. Hij raakte gewond aan zijn hand. Het zou een bekende zijn van de politie omdat hij vaker bij de ambassade kwam... om over zijn mensenrechten kwesties te praten. En een aantal strandpaviljoens in Zeeland sluit af en toe bewust de deuren om het personeel even rust te gunnen. Door de vakantiedrukte en de hitte moeten de werknemers bijna non-stop werken en het wordt ze soms te veel, meldt Omroep Zeeland. En de hitte en de droogte zorgen ook voor problemen in de natuur. Het waterschap in Hilvarenbeek pompt elke dag duizend kuub grondwater in een beek zodat die niet droog valt. In het water leeft de bedreigde prehistorische beekprik. En de beek dreigt al een paar keer droog te vallen en dat zou funest zijn voor de vis en zijn larven. Het weer nog, veel zon, soms wat bewolking. In het oosten kan het 37 graden worden, aan de kust een graad of 30.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 Listen to her.